Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De bewoner is een van de vijf, heeft de politie bekendgemaakt. Wie de andere slachtoffers zijn is niet duidelijk. De bewoner moest zijn huis uit, maar hij verzette zich tegen de uitzetting en nam verschillende mensen in gijzeling. De politie bestormde het huis nadat er een brandlucht was ontstaan. De man had naar verluid verschillende wapens in huis. Hij zou een jager zijn. Het Europees Parlement heeft het ACTA-verdrag verworpen. meerderheid van het parlement is tegen het verdrag dat piraterij op internet en namaakproducten moet tegengaan. De verwerping van het verdrag komt niet als een verrassing. Eerder stemden vijf commissies van het Europees Parlement al tegen ACTA. Het verdrag is vooral bedoeld om de rechten van de film- en muziekindustrie op internet te beschermen. Bedrijven krijgen door het verdrag vergaande bevoegdheden om op te treden tegen onder meer websites die illegaal beeld- en geluidsmateriaal aanbieden. Tegenstanders waren bang dat mensen werden afgesloten van internet en zeiden dat de vrijheid van meningsuiting gevaar liep. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen een nieuwe taalwet. Volgens de wet, die gisteren door het parlement werd aangenomen, krijgt het Russisch in het oosten en zuiden van Oekraïne de status van regionale taal. In Kiev verzamelden zich vanochtend honderden betogers bij een gebouw waar president Janukovic een toespraak zou houden. De politie gebruikte traangas om de menigte te verdrijven. Tegenstanders van de wet vrezen dat de Oekraïense taal in de verdrukking komt. De stimulans voor Russisch sprekenden om Oekraïens te leren zou verdwijnen. Ook zou de politieke invloed van Moskou op Oekraïne erdoor toenemen. Het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het westen en zuidwesten, kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt tussen 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige regen- en onweersbuien en het blijft warm.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 Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten van Amerika. Nou, daar hebben wij hier weinig mee, denk ik. We zijn al langer onafhankelijk. Maar in ieder geval, het is 4 juli vandaag. En eh, het is weer tijd voor uh, En ehm, we gaan vandaag weer een beetje gevarieerd. Vorige week uh, eh, 2,5 uur Rolling Stones. Overigens, nog even daarop terugkomend. ik weet niet of u het weet, maar gisteren was officieel de sterfdag van Brian Jones. De man die ehm, onder andere de Stones heeft helpen oprichten. En gisteren was het... dat was 3 juli 1969 dat Brian overleed. Dus dat was gisteren zoveel jaar geleden. Mijn hersens willen niet vandaag, dus ik ga u niet vertellen hoeveel jaar. Dan moet ik uit mijn hoofd gaan rekenen en dat lukt niet. <laughs> Goed, gaan we doen vandaag. Op verzoek van meneer Perry doen we vandaag een beetje shadows. Verder hebben we vandaag Bob Marley, Billy Joel en... Wie nog hier? Ja, dat had ik al gezegd. Davis, Billy Joel, Bob Marley. vandaag en, eh, nog veel meer leuks. En we gaan ook weer een beetje cabaret fragmentje draaien zo na het nieuws van 1 uur. Dus we gaan weer gewoon de ouderwetse volume uh, formule weer toepassen vandaag. En laten we lekker beginnen met Bob Marley. Lijkt me helemaal goed. One love, people, get ready. De man is eh, veel te vroeg gestorven natuurlijk. En eh, ja, had aan, eh, ik geloof dat zo'n beetje zijn hele lijf vol zat met, met kanker. Dus dat was natuurlijk niet te winnen, die strijd voor de heer Marley. Maar hij is de legend, zoals het heet. En hij heeft ons toch wel wat mooie nummers, wat prachtige nummers nagelaten. Ik noem bijvoorbeeld No Woman, No Cry natuurlijk. Steer It Up, Die Shot, The Sheriff. en allemaal dat soort prachtige werkjes. En eh, nou, die gaat u dus onder andere allemaal ook horen dit uur. Ik zei het al, we hebben vandaag Billy Joel, we hebben de Shadows en we hebben eh, Bob Marley en we hebben Johnny Cash. En die vergat ik, eh, die vergat ik even te vermelden. Johnny Cash dus, die hebben we ook nog vandaag live at San Quentin. En het leuke is natuurlijk, en dat mag ik toch wel weer eens even nog erbij vermelden, dat alle LP's die wij vandaag weer draaien weer, allemaal nog komen uit die gigantische collectie van het Wapen van Zandvoort. Wat dat dus helaas niet meer is. Maar in ieder geval, eh, die platen hebben we wel. Dus kunnen we ze draaien en gaan we nu eh, op verzoek. Jawel, op verzoek. Soms draaien we ook nog eens platen op verzoek. Staat toch allemaal te zuchten? Nou ja. Eh, er staat hier eentje achter me vreselijk te zuchten. Ik weet niet waarom, maar dat horen we straks wel. In ieder geval, we gaan naar The Shadows. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is hun allereerste grote hit. En dat nummer dat heet Apache. legendarische band natuurlijk. The Shadows, een van de allereerste toonaangevende gitaarbandjes die er waren. Althans, eh, zeker wat betreft eh, Europa. Uh, Vergeïmiteerd, weinig geëvenaard. En dat vooral natuurlijk vanwege het unieke gitaargeluid van Hank B. Marvin. Later ook behoorlijk gekopieerd nog door mensen als Mark Knopfler. Die ook openlijk toegaven dat Hank B. Marvin... toch wel hun allergrootste inspiratiebron was. fantastische gitaargeluid op de Fender Stratocaster met een bandechootje erachter. En dat maakte het allemaal natuurlijk eh, fantastisch. Ehm, verder eh, hebben er nog een aantal eh, andere mensen het gespeeld in de Shadows. Natuurlijk Tony Meehan onder andere. Jet Harris heeft erin gezeten. Brian Bennett. En natuurlijk Bruce, Bruce Welch. Al dat soort mensen hebben meegespeeld. De Shadows waren een aantal jaren geleden nog een keer op bezoek in Nederland. Heb ik ze nog gezien spelen in de Heineken Musical. En dat was een fantastisch concert. En vorig jaar hebben ze nog een reunieconcert gedaan met onder andere Cliff Richard. Waar ze dus eigenlijk eh, de begeleidingsband ook van waren in het begin. Oorspronkelijke naam eh, van de Shadows was geloof ik de Jets of zo. Of dat heette, het, ze heette in ieder geval anders. En ze hebben dat eh, later nog allemaal veranderd. De Shadows dus, en daar gaat u nog meer van horen... want die gasten hebben ook instrumentaal toch aardig wat prachtige platen gemaakt. Laten <clears throat> we even kijken. Goed. <clears throat> Eh, gaan we nu doen? Oh ja, Johnny Cash. Johnny Cash, live at San Quentin. En eh, <coughs> dat is een, een document, die plaat. Um, vooral vanwege natuurlijk de grote hit die erop stond. de eh, Boy Named Sue. Maar die krijgt u later wel te horen. Cash had dat wel meer voor de gewoonte. Die heeft nog eens een plaat gemaakt... live in een gevangenis. San Quentin is een hele beruchte Amerikaanse gevangenis. En daar is deze plaat dus ook opgenomen. En eerder heeft Johnny Cash dat al een keer gedaan in Folsom Prison. En eh, als kleine herinnering daaraan beginnen we dus met het nummer van die plaat. Het is even moeilijk zoeken, want het is een live plaat, dus alles loopt gewoon door. Dus als het niet helemaal precies op tijd gecued is, jammer dat, dan kunnen we daar ook niks aan doen. Uh, eh, dat wou ik zeggen? Ja, oké. Folsom Prison Blues. Dit is Johnny Cash. tired, I'm so weary, but I must go along till the Lord comes and calls, calls me away, oh yes. And the morning so bright, and the lamb is alive, and the night, night is as black as the sea, oh yes. There'll be peace in the valley for me, dear Lord, I pray. There will be peace in the valley for me. Well, the bear will be gentle and the wolf will be tame. And the lion shall lay down by the lamb, oh yes. And the beast from the wild will be led by a child. And I'll be changed, changed from this creature that I am, oh yes. in the valley for me, dear Lord, I pray. There will be peace in the valley thank you very much. And we want to thank the officials of San Quentin, President, all the guards here for helping us out, the warden, and every one of them. Appreciate it. Oh, you don't really mean that. Now. I want to thank you for being so good to us. I'd like to say a special hello to all the men here at the prison that are not with us tonight that they couldn't, couldn't get find a key to the door or something. They couldn't let a bunch of them out here. I wish every one of you could have been out here with us, all you guys. I understand they're piping the show in to your cells or somewhere that uh, supposed to be one listening. Maybe it's not closed circuit television that you have in here, is it? Uh, anyway, hello to all you fellas that can't see the show tonight. We wish you could all been here. We have had a okay, dat was Johnny Cash. Was niet helemaal het nummer wat we bedoelden. Maar dat maakte niet uit. U hoorde er nog een fragmentje van. Dat is ook maar heel kort. Wat erop stond. En daarvoor hoorde die Peace in the Valley. En dat ging dus vooruit aan een hele korte versie van de Folsom Prison Blues van eh, Johnny Cash. We gaan eh, door met Billy Joel. Billy Joel, pianist, entertainer, begonnen in eh, New Yorkse pianobars. En daar herinnert gelijk ook daar herinnert natuurlijk ook gelijk dit nummer aan. Wat we nu, eh, <laughs> wat we nu gaan draaien. En uh, even kijken of het allemaal goed gaat daar. Goed, ik praat gewoon even door, dames en heren. Eh, we gaan de nummerleiders van Billy Joel. Wat een beetje herinnert. Hij vertelt hierin het verhaal van een pianist in een, eh, in een pianobar in eh, New York City. En ja, als je zelf jarenlang in pianobars gewerkt hebt, dan herken je natuurlijk. En het gekke is eigenlijk dat dit, in, zeker in, in de pianobars around the world, dat dit nummer het meest aangevraagd wordt. Hoe dat kan, snap ik nog steeds niet, maar het is wel zo. dit nummer wordt echt het aller, aller, allermeest aangevraagd als je in zo'n zo'n bar aan het werk bent achter de piano. Mensen, heel veel mensen schijnen dit een ontzettend eh, aardig werkje te vinden. Hier is hij, Billy Joel met zijn prachtige verhaal van The Piano Man.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 He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be polite. pianoman, er ging iets fout met de plaat. Ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Die kan wel eens even eroverheen schieten. Klein stofje. Maar goed, een plaat gaat gewoon door en een cd hapert dan voorgoed. We gaan verder met... Uh, <laughs> dit was het Billy Joel. En dat noemen we het heten The Piano Man. En we gaan vrolijk verder, dames en heren. We laten ons niet van de wijs brengen door wat of wie dan ook. We gaan gewoon vrolijk verder. Nummer, het volgende nummer is van Bob Marley. En eh, dat is een van zijn grootste hits, eigenlijk, denk ik. Prachtig. Gaan we maar eens een keer in het begin van het programma draaien. Misschien wel leuk. En eh, dat heet No Woman No Cry. Prachtige plaat. Eh, grote hit geweest. Een beetje een, een live opname van dit nummer. En eh, we zijn natuurlijk zeer... En het past wel een beetje bij de zomer natuurlijk. Hè? Bob Marley. Zo van, eh, ja. Afkomstig van eh, Jamaica, dames en heren. En eh, ja, Jamaica, die reggae scene. Dat waren natuurlijk ook nog wel mensen die graag een jointje rookten. maar daar is Bob Marley niet te vroeg aan overleden. Hij was helaas heel erg ziek. En dat zal waarschijnlijk weinig of niets met die uh, marihuana te maken hebben. Maar hij was heel erg ziek. Hij had, ik geloof dat het, zo goed, als ik het goed las, dat hij zowel op elke plaats in zijn lijf eh, wel een kankergezwel had. Dus dat was allemaal niet zo mooi. Goed, we gaan hem draaien. No Woman, No Cry van Bob Marley. Marley en de Wailers. Hun, eh, denk ik, allergrootste hit die ze ooit gehad hebben. En dat nummer, dat, eh, <laughs> dat heette dus inderdaad No Woman, No Cry. Eh, vorige week was ik ergens en toen zei iemand tegen mij dat hij nogal gek was van de Shadows. En vroeg dus of we daar niet eens wat van konden draaien in dit programma. De jaren En natuurlijk kan dat. dat zo, zo zijn wij. Dus eh, ik weet niet of eh, Perry luistert. Maar als hij luistert. Nou, hier komt er weer een. Van die legendarische eh, gitaarband. die oorspronkelijk ook begonnen als gitaarbegeleidingsband van Cliff Richard. En omdat ze zo verschrikkelijk goed waren, ook soloplaten mochten maken. En daarmee scoorden zij ook hele grote hits. Hank Marvin, de solo-gitarist, ik zei het al, is een voorbeeld voor velen. Velen hebben, het, eh, hebben hem geprobeerd te imiteren. Weinigen hebben hem kunnen evenaren. Want het geluid van de man was eh, zo uniek. En het gekke is, of het leuke is eigenlijk, dat hij dat nog steeds heeft. ik heb ze, denk twee of drie jaar geleden heb ik ze gezien. Shadows in eh, de Heineken Music Hall. En ja, die sound die heeft hij dus nog steeds precies hetzelfde. Geweldige gitarist. Eh, speelt gewoon mooi gitaar en heeft een heel apart en vooral mooi gitaargeluid. Shadows dus, Hank B. Marvin. En daarvan draaien wij op speciaal zoek dus de Guitar Tango. Shadows. En dat, dat eh, was de Guitar Tango. Eh, ik geloof dat die ook in Nederland nog eens een keer uh, gecoverd is later door de Jumping Jewels. Als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval, ehm, dat was zo'n bandje in Nederland. Zo'n band in Nederland. Die eigenlijk een beetje meevoeren in het kielzog van, van de Shadows. de Jumping Jewels. Dat was eigenlijk de Nederlandse zeg maar Shadows band. Verder uh, ehm, ZZ The Maskers in Nederland. Dat was ook zo'n band die aardig in die richting zat. Die deden ook veel, veel vocalen met Bob Bauber. Eh, het is genoeg, ik heb genoeg voor jou en zo. En Dracula en weet ik het allemaal niet. Maar ook zij uh, hadden aardig eh, die Shadow Sound te pakken. Met name gitarist Jan de Hond. Die ook een groot fan was trouwens van, van Hank B. Marvin. En ook zo'n beetje wel datzelfde gitaargeluid had. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het prachtige werkje La Comparsa. wat hij bewerkt heeft op die manier. Goed, The Shadows dus. Toonaangevende gitaarband uit het begin van de jaren 60. Hun eerste hit dateerde uit 1961, om precies te zijn. We gaan door met eh, Johnny Cash. Live at San Quentin. Een legendarische plaat opgenomen in een eh, Amerikaanse gevangenis. En een van de hoogtepunten van die plaat is natuurlijk het, nummertjes, het nummer San Quentin... Uh, zelf, maar dat bewaar ik nog eventjes. En verder stond er natuurlijk een gigantische hit op A Boy Named Sue. Maar ook dat bewaar ik nog eventjes voor wat later. We gaan nu een nummer doen eh, waarmee de plaats opent. Eerste nummer kant 1 dus. Daarmee, dat is meestal de opening. Uh, liedje geschreven door Bob Dylan. En eh, het heet Wanted Man. Johnny Cash. Live at San Quentin. bet you knew there'd be some people from the South here tonight. Because some of you guys get out here in California, the <laughs> place is so crazy, you just got to get something to eat some way, don't you? That's right. I'm glad to see you again. looking for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. Well, I've had all wanted of a lot of things I had and a lot more than I needed of something that turned out bad. plaat is eigenlijk afkomstig van een tv-opname. Hij was eh, bezig met een tv... Eh, Granada, voor Granada TV, een opname eh, live at San Quentin Prison. En daarvan is natuurlijk van de geluidsbanden daarvan, daar is deze LP van gemaakt. Johnny Cash begon al op 12-jarige leeftijd zijn liedjes te schrijven. Geïnspireerd door de countrymuziek die eh, hij op de radio hoorde. Hij is overleden in 2003 eh, op 71 jaar en hij is 71-jarige eh, leeftijd. En hij is geboren in, in, in 1932. Dus we gaan er nog meer over vertellen. We gaan er nog meer van draaien. San Quentin Prison, prachtige plaat. Johnny Cash. Verder met Billy Joel. Billy Joel hij had al begonnen als piano entertainer in, in een pianobar in, eh, in New York. Waar hij dus het prachtig lied The Piano Man overschreef. En nu eh, een heel ander mooi liedje van eh, Joel. Een van mijn favorieten mag ik wel zeggen. Een prachtig nummer. Een beetje, beetje jazzy. Wel erg mooi. Want hij kan alles. Hij kon gewoon echt flinke harde popmuziek spelen. Maar ook uh, jazzy tunes. Daar draaide hij totaal zijn hand niet voor om. En eh, dat is juist het mooie, het veelzijdige van eh, een gigantische entertainer als Billy Joel. We gaan van hem draaien nu The New York State of Mind. folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing. I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. was so easy living day by day. Out a touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. them all behind. I'm in a New York state of mind. in a New York state of mind. I'm just taking a greyhound on the Hudson River line. Cause I'm in I'm in a New York state of mind. Yeah, yeah. William Joel geboren in de Bronx in eh, New York in 1949. Was een jongen die eh, al heel vroeg eh, geïnspireerd werd door, door muziek. met name klassieke muziek. en hij werd vooral in zijn jonge jaren natuurlijk erg geïnspireerd door figuren als Ray Charles, Dave Brubeck, maar ook door de Beatles en de Rolling Stones en dat soort mensen allemaal. Hij werd al op 14-jarige leeftijd lid van zijn eerste band, de Attila heette die band. En later heeft hij nog in een band gezeten die de Hassels heette. En hij speelde natuurlijk, zoals ik u net al vertelde, ook regelmatig in New Yorkse pianobars. Alleen daar gebruikte hij dan de naam Bill Martin. Ehm, hij is natuurlijk afhank of, eh, verantwoordelijk, niet afhankelijk, hij is verantwoordelijk voor een aantal grote hits. Eh, ik noem je maar eventjes, eh, zo eventjes uit de vuist weg. Uptown Girl, Just The Way You Are, Goodnight Saigon... Ehm, Piano Man natuurlijk, uiteraard. En My Life. En al die liedjes, die hoop ik vanmiddag nog de revue, eh, de revue te laten passeren. Van deze prachtige LP. Eh, the Best of Billy Joel, volume 1 en volume 2. Het is een prachtige dubbel LP. En ik zeg het er nog maar een keer bij. Eh, afkomstig uit die prachtige collectie die ik heb, over, die heb gekregen van het Wapen van Zandvoort. Van José en Jacques. Om dat maar even nog even duidelijk te maken. Hartstikke fijn en we doen er nog steeds ons voordeel mee. Laten we er eerlijk over zijn. Goed, Billy Joel dus. En ehm, eh, hij hield vroeger ook heel erg van klassieke muziek. Met name Beethoven was een van zijn grote favorieten. Goed, nu verder met Bob Marley. Ehm, veel mensen hebben zijn nummers gespeeld. Ook onder andere Eric Clapton. En dat was ook eigenlijk een beetje de hitversie van het nummer wat we nu gaan horen. Maar we draaien nu nog weer eens een keer het origineel. Bob Marley's versie van I Shot the Sheriff. I shot the sheriff. shot Shop the Sheriff. Later ook nog eh, bekend geworden natuurlijk van, eh, van Eric Clapton, dames en heren. Die heeft er ook een nogal vrij behoorlijke hit mee gehad. Eh, maar dit was dus Bob Marley, de originele versie. Hij maakte overigens zijn eerste plaat al in 1962. En dat nummer dat heette Judge Not. En dat was ook zo'n beetje het jaar dat Jamaica of, onafhankelijk werd van de Engelsen. Ehm, Bob Marley is in 1945 geboren, 1981 gestorven, dus erg oud is hij niet geworden. En ik zei het al, hij was zwaar ziek dat hij, eh, dat hij overleed. En eh, ja, hij wordt natuurlijk beschouwd als de man die de reggae muziek eh, in de wereld heeft gebracht en het groot heeft gemaakt. En hij was natuurlijk ook een groot voorvechter van het Rasta geloof. Dat dat heeft hij ook wel min of meer toch behoorlijk verbreid, zal ik maar zeggen. Goed, Bob Marley dus. The Shadows gaan we mee door. Ik denk dat dat zo'n beetje het laatste nummer gaat worden van het eerste uur. Ehm ik zei het al, de Shadows draaien we op verzoek voor meneer Perry. Want die is natuurlijk helemaal gek van de Shadows. En eh, die vond dat prachtige muziek. Dus ik eh, denk, nou, dan neem ik maar eens een LP'tje van de Shadows mee. Hoe besloot je klanten tevreden houden, nietwaar? Zo is dat. Um, goed, nummer dat eh, we gaan draaien van de Shadows. Dat heet Wonderful Land. Hier zijn ze weer. Shadows met Wonderful Land, eh, dames en heren. We zijn, eh, het is me te kort om nog een nieuw nummer op te zoeken, want eh, dat kunnen we dan niet helemaal draaien. Is een beetje zonde. Dus vandaar dat we maar even Brian Auger en the Trinity, Day in the Life, is de betale versie van het gigantische Beatles nummer, eh, erin gooien. Want dat is tot verrekening onze uurafsluiter. We gaan naar het nieuws, het weer en de boodschappen.